Twee uur. Mariette Krol met het NOS tot ontruiming van het Bungehuis. Studenten houden het universiteitsgebouw in Amsterdam nog altijd bezet. Ook al is het ultimatum dat de rechter de actievoerders had gesteld inmiddels verlopen. Na een uitspraak van de rechter hadden de bezetters tot ongeveer kwart over twaalf de tijd om te vertrekken. Maar de politie heeft ze tot nog toe ongemoeid gelaten. De studenten hebben gezegd dat ze blijven, maar de universiteit gaat ervan uit dat ze gehoor geven aan de uitspraak en vertrekken. Het college van bestuur wil het gebouw morgen schoonmaken en maandag weer in gebruik nemen. Amerika gaat in Turkije Syrische oppositietroepen trainen. De Turken en Amerikanen hebben een akkoord ondertekend over de training en bewapening van de gematigde opstandelingen in Syrië. Voor de opleiding komen ruim 400 Amerikaanse militairen naar Turkije. Ze zullen de komende drie jaar zo'n 15.000 Syrische rebellen trainen, zodat die kunnen strijden tegen IS. Iraakse en Koerdische troepen bereiden zich voor op een aanval op de Iraakse stad Mosul. Die is in handen van IS. De aanval begint in april of mei en de gezamenlijke troepenmacht bestaat uit 20.000 tot 25.000 man. Dat melden de persbureaus AP en Reuters op basis van een bron bij het Central Command, het regionale commandocentrum van de Amerikaanse strijdkrachten. Er zou nog geen besluit zijn genomen over deelname van Amerikaanse militairen op de grond. Het geld dat is ingezameld voor de familie van Eric Garner... die in New York door politiegeweld om het leven kwam... is nooit bij de familie terechtgekomen. Dat melden familieleden van Garner. Er waren meer dan 19 crowdfunding-campagnes opgezet... en sommige haalden duizenden dollars op. De dood van Eric Garner in juli vorig jaar... was het begin van dagenlange onrust in New York. Garner kwam om het leven nadat een politieagent hem in een wurggreep vastpakte.